die worden afgewisseld met, volgens de jury, veelzijdige zang en muziek. Rosa da Silva kreeg ook de eerste Shafi-check van het Ramse Shafi-fonds voor jonge kunstenaars, bestaande uit 2500 euro, bestemd voor het eerste avondvullende programma. Eerdere winnaars van de Zonneveldprijs zijn Maarten van Roosendaal, Pieter Derks, De Vliegende Panthers en Stefano Keizers. Bij een brand in een garagebox in Breda is een man van 49 zwaar gewond geraakt. De politie denkt dat het een gerichte aanslag was, maar over het motief kan of wil de politie nog niet zeggen. Het slachtoffer is door buren onder de douche gezet en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Agenten konden nog wel even met hem praten. De politie is nu op zoek naar één of meerdere verdachten. De technische recherche doet onderzoek in de garagebox. Op de Lapersheide, ten zuiden van Hilversum, heeft een grote natuurbrand gewoed. Het vuur was rond 9 uur in de avond onder controle... waarna de brandweer nog uren bezig was met nablussen. Volgens de brandweer is 5 à 6 hectare heide verwoest. Door het gebied loopt ook het spoor van Hilversum naar Utrecht. Vanwege de brand reden er korte tijd geen treinen. Een aantal bekende Amerikanen heeft toegegeven dat ze smeergeld hebben betaald... om hun kinderen op elite-universiteiten te krijgen. Door hun schuldbekentenis hopen ze op een lagere straf. Een van hen is de actrice Felicity Huffman... die vooral bekend is door haar rol in Desperate Housewives. In totaal zijn 50 mensen aangeklaagd die soms tonnen betaalden aan leraren en sportcoaches. Het weer, het blijft stevig waaien. Minima vannacht tussen 3 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Overdag zonnige perioden en in het zuiden kans op een bui. Het waait flink uit het noordoosten en het wordt 12 tot 17 graden.